met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson wil drastisch ingrijpen bij de BBC. Hij wil het verplichte kijk- en luistergeld afschaffen... en in plaats daarvan moet de publieke omroep worden omgevormd tot een betaalzender. En ook moet de BBC een flink aantal van zijn 60 lokale radiozenders verkopen... meldt de Sunday Times. Verder leven in kabinetskring ideeën om het aantal tv-kanalen drastisch in te perken... en de website flink uit te kleden. Deze plannen worden gezien als een escalatie van de spanningen die er bestaan... tussen het conservatieve Britse kabinet en de publieke omroep. De Chinese autoriteiten wisten begin januari al van de risico's van het coronavirus. Blijkt uit een interne speech van president Xi Jinping, die is vrijgegeven. In die speech zegt hij dat er op 7 januari al maatregelen zijn genomen. En dat is bijna twee weken voordat hij er publiekelijk voor het eerst over sprak. Begin januari hielden de lokale autoriteiten in de stad Wuhan de ernst van de uitbraak nog stil. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is in China voor de derde dag op rij afgenomen. Er zijn nu ruim 68.000 mensen besmet. Het totaal aantal doden staat op 1665. Vandaag is nu al de warmste 16 februari sinds het begin van de metingen. In de beeld werd het vannacht 13,6 graden. En dat is warmer dan de 13,3 graden van het oude recordjaar vorig jaar. Dankzij de zuidwesterstorm Dennis wordt veel warme lucht onze kant op geblazen. Mogelijk wordt het vandaag ook nog de eerste meteorologische lentedag van het jaar. In Bagdad in Irak zijn raketten ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Het zijn kleine raketten die neerkwamen op een grenzende basis... waar ook Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er zou ook weinig schade zijn. Het weer. In het hele land geldt code geel vanwege zware windstoten. verder is het bewolkt en valt er de hele dag regen.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 Ja, buiten is het onaangenaam, maar binnen moet je het toch echt gezellig maken. En dat moet allemaal kunnen natuurlijk. Eh, ja, tijd voor CFM Jazz. En we begonnen met een rustige overgang van het klassiek naar de jazz. En deze keer heb ik gekozen voor een nummertje van de Kansas City 5 met Lester Young. En ja, je hoorde daar mooi elektrisch gitaar. En ja, het nummertje is getiteld Good Morning Blues. Nou, met dit slechte weer krijg je wel een beetje bluesgevoel. Maar we moeten toch de overstap maken naar de jazz. En het kan ook wel vrolijker als het over Goedemorgen gaat.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 Good morning, good morning. to you and do and do and do. Good morning, good morning. We've got the whole night through. Good morning, good morning. to you? Nothing could be finer than to sleep off all that one. Good oh. morning, in the morning. It's great to stay up late, but good morning. Good morning to you. Might have been more risky if we hadn't had the whiskey. When we left the bar last night, our future looked so bright. good night. Pupini-sisters waren dat van de cd Hollywood. En dat is een cd uit 2011. Pupini-sisters, eh, ja, Close Harmony. En op deze cd hebben ze eigenlijk eh, hun favoriete film- en musicalmuziek uh, eh, opnieuw gearrangeerd. En dat kon je horen in dit nummer Good Morning. Vrolijk en toch leuk. als je aan mij vraagt hoeveel soorten jazz zijn er nou? Misschien wel 30. En één van die soorten is de electro. En daar kom ik een Amerikaans groepje tegen, de Tap 5. En het is volgens mij van hun eerste cd. En dat is best wel een leuk nummertje, de Tap 5. Eens even kijken waar ik die heb staan. De Tap 5. De... Ja, ik heb hem gevonden. En de Fabulous Swing Kid. ja, nummertje van de Tap 5. Deze cd komt uit 2012. En eens even kijken hoe die Swing Patrol heet die. En ik las toevallig juist in het jazz-tijdschrift... dat ze ook de, onlangs weer een nieuwe cd hadden uitgebracht. Maar de muziek die daarop stond was toch een beetje te wild voor dit uur... had ik het in, de indruk. En dit sloot mooi aan bij het voorgaande nummer van de Pupini Sisters. Vandaar deze keus. Eh, en dat we toch een beetje in die hoek zitten... kom ik terecht bij een heel bekend liedje... Wat gespeeld wordt door Ian Bellamy, een bekende Engelse saxofonist. En dat doet hij samen met uh, Stian uh, Iemand die een, op de accordeon speelt. En luister maar, het is een zeer bekend nummer. Ik ga hem nu starten. En het is de Bear Picnic. kanten uit de jazz moeten zich soms in allerlei bochten wringen dan, eh, om eh, eh, hun geld te verdienen. En dat geldt ook voor Ian Bellamy, een echt hele bekende Engelse saxofonist. met Kwerkers, met June Tabor heeft hij samengespeeld. Maar ook wel heel veel cd's alleen gemaakt, pure jazz. en die Stian Cartensen is eigenlijk een soort Frank Zappa figuur, zou ik bijna zeggen. De Teddy Bear Picnic kinderliedje. Eh, het volgende nummer gaat over een ontbijtje... wat klaar staat tot 9 uur en wordt gezongen door Chris Berry. Kom ze. Clocks go forward tonight van een ontbijtzaal. Ja, eh, wie, weet ben je ook nog wel bezig met ontbijt. Een kopje koffie, een croissantje op de zondag natuurlijk. Dit werd overigens gezongen door Chris Berry, een, eh, een zangeres van Curaçao. Die volgens mij in 2011 uitgeroepen werd tot het soul- en jazz-talent. Eh, ook regelmatig op het Noordse Jazz Festival gestaan heeft. Dit komt van haar tweede cd, Berry Street. Zeer de moeite waard deze Nederlands, dit Nederlandse product. Hoewel deze CD in New York opgenomen is. Eh, dan gaan we naar een, een, ander iets nummertje... wat ook te maken heeft met... Eens even kijken. Dus, oh ja, dus deze is ook leuk. Heeft ook met het ontbijt te maken. Go slow. Eh, nice girls don't stay for breakfast. Ja. go slow. Oh, honey, take it easy on the curves when love is slow. Honey, what a tonic for my nerves. Go slow, honey. We've got such a lot of time when love is slow. Honey, how the mercury does climb. I like my loving done gently. So when you're kissing, you're impressed with these words I've professed. I have just one small request. Please, oh, please, pass the jam. dit is zangeres eh, Lin Lynn eh, Stanley heet zij. En dat komt van een cd London Calling. Een cd uit 2019. Eh, ja, dat is een zeer fraaie cd. Er staan hele mooie nummers op. En er zijn nogal wat liefhebbers van het hele bekende nummer Summertime. Nou, dat wordt door haar op, op deze cd op een fantastische wijze echt over het voetlicht gebracht. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Alleen het nummer was veel te lang om in deze uitzending te kunnen draaien. dan gooien we er meteen nog een echte Engelse topzangeressen tegenaan. En dat is Lynn Stanley. Die hebben we net gehad. En dan komen we bij Lion eh, Carol. Eens even kijken wat hij had neergezet. Lion Carol, oh ja. Lion Carol met Two Lonely People. The two lonely people sit side once loved and were caring, but now that's so low. was ja, dit is eh, Lion Carroll van de prachtige cd eh, Ballads. Een cd uit eh, volgens mij 2013. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Alle nummers zijn prachtig op deze cd. Lion Carroll. Ehm, ja, dan toch iets instrumentaals. Als hier achteraan. Phil Woods. heb ik hier staan. Dutch Morning. Nou, dat hebben we. Een echte Hollandse ochtend. Komt-ie. Samen met Johnny Griffin. Mm. spelen op deze nog eventjes door. De altsaxofonist Phil Woods en de tenorman eh, Johnny Griffin... die kenden elkaar uit de tijd van... Eh, eh, daar speelden ze samen in de Thelonious Monk Band. En uh, deze cd hebben ze in 1998 gemaakt. The Riff and I heet die. En daar spelen op mee Cedar Walton op de piano... en Peter Washington op de bas. En even kijken wie... Ben Riley speelde op de drums. Een mooie cd geworden. Fijne muziek is dat ook. Eh, zijn we toe aan eh, en weer iets uit Nederland. En dan kies ik voor Anne Burton. En dat is gewoon een hele mooie melodie. Eh, Little Man Sings for Lovers and Other Strangers. Anne Burton. Volgens mij is deze cd uit... Ja, dat moet echt al lang geleden zijn. Ik zal eens kijken of ik dat kan zien. 1972. Er zitten natuurlijk heel veel bekende mensen op. Ik zal eens even kijken wie er meespelen. Anne Burton, Wim Overgouw op gitaar... Ruud Jacobs op de bas, Louis de Bij drums... Mooi. En Burton, kom ze. Little man, you're crying why you're blue. Someone took your kiddie car away. Better go to sleep now, little man. You've had a busy day. Johnny when your marbles. Tell you what we'll do. Mom will get you new ones right away. Better go to sleep now, little man. You've had a busy day. You've been playing soldiers, the battle has been won. The enemy is out of sight. Come along there, soldier, put away your gun. The war is over for tonight. Time to stop your scheming. Time your day was through. Can't you hear the sandman softly say? Time you should be dreaming van en Burton. Eh, tijd voor een drie in eentje, zo gezegd. En, als, en eh, Burton, dan denk ik ook aan Anita Kerr, Die stemmen komen wel overeen, zou ik bijna zeggen.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 Ja, prachtig gezongen door Anita Keur. Maar we hebben nog meer op het programma. Eh, dat is een uitvoering van Emil de Waal. Eh, dat is een, eh, ja, volgens mij iemand uit Denemarken die op de drum speelt... en muziekdoos en percussie speelt. En op deze cd daar speelt Gustav Lundgren op uh, tenorsax, banjo, gitaar... en Søren Kjaar keyboards en Elit Nijkar op klarinet. En die hebben ook een uitvoering van de Sound of Silence gemaakt... En, en, die moet ik even opzoeken. Dan heb ik hem hier gevonden. En daar zit wel een heel lang intro op. Want dan speelt die uh, Emiel de Waal op een soort eh, muziekdoosje... het intro van The Sound of Silence. Ik ga kijken of ik dat iets kan inkorten. Want het is best een lang intro. Voor de rest is het een perfect mooi nummer. Uh, Emiel de Waal, heb ik hem. Sound of Silence. een zeer prachtige uitvoering van eh, dit mooie nummer... Sound of Silence. En dat is van Emil de Waal op de cd. Handmade in Denmark. En de laatste van het eh, de, van drie luikje is natuurlijk de bekende gitarist Pat Manatee... die eh, ook dit nummer op een zeer fraaie wijze gespeeld heeft. eens even kijken of ik die voor de pak heb. Ja, komt die. The Sound of Silence, Pat Manatee. grappig is dat eh, hij hier op een soort gitaar speelt. Volgens mij is, noemen ze dat een twee, 42-snarige gitaar. Eigenlijk lijkt het meer op een soort eh, draagbare harp. En ja, het is natuurlijk heel dromerig en eh, ja, het is prachtige muziek ook. Komt van SD What It's All About. En ja, mooie muziek ook. En allemaal hetzelfde nummer, The Sound of Silence. Uh, als je de Sound of Silence gehoord hebt... dan kan je natuurlijk alleen maar glimlachen, smile. En dat wordt gezongen op het overtuigende wijze door eh, Svetlana, heet zij. Svetlana. Kom ze. Van haar cd Night at the Movies. If you just Lana heet zij. En eh, ze is Russisch van geboorte en georiënteerd op de Amerikaanse muziek. En eh, ja, het is een beetje klassieke jazz, maar wel zeer fraai gezongen. In het begin gingen twee melodie, die, melodieën door elkaar, maar dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ehm, ja, eh, dan heb ik nog een fraai nummertje van, eens even kijken hoe die heet. Amat Jamal Trio. It might as well be spring. Nou, dat zou je kunnen verwachten, want de temperaturen zijn ontzettend hoog. En de meteorologische lente zit er ook al aan te komen. Dus het gaat allemaal goed komen. De, de regen zal ooit en de wind zal ooit een keer ophouden. Komt-ie. mooi nummer is dat altijd. Altijd blijft het mooi. Het is heel veel uitvoeringen gespeeld. Dus eh, er zijn zoveel keuzes daarin. Eh, ja, het eerste uur van CFM Jazz zit er alweer op. We draaien muziek die we met plezier hebben uitgezocht. En ik hoop dat je het ook leuk vindt. En trouwens fijn dat je luistert. Want eh, ja, dit zijn de klanken voor de zondagochtend, zogezegd. Het tweede uur gaan we er wel iets meer pit in stoppen, zou ik zeggen. Want het is allemaal erg slow wat we vandaag hebben. Nou ja, ik hou van ballads en eh, op de zondagochtend komen die mooi tot hun recht natuurlijk. Eh, nou, eens even tot aan de klok een nummertje tussendoor. Dat doen we deze gewoon.